zijn ze al meer dan 2 miljard euro aan omzet misgelopen, zeggen ze tegen het AD. Je kan online wel een nieuwe trui of een koptelefoon kopen en die dan afhalen bij een loketje in de deuropening. Maar dat is niet genoeg, zeggen winkeliers. En klanten hebben gewoon wel weer zin in een middagje echt shoppen. Ja, nou ik ben dit weekend nog in België geweest, maar ik toch nog een beetje een leuk leven wil. Dus ja, dan ga je andere dingen bedenken om toch wat te kunnen doen. Daar kun je gewoon uit eten, op het terras, je wel alles. Winkeliers willen na 14 januari echt weer open. Een van de twee verdachten in de zaak van Lotte uit Almelo gaat in hoger beroep. Dat meisje van 14 werd vorig jaar vermoord en in een sloot achtergelaten. Deze verslaggever van RTV Oost weet meer. Die jongen die zegt dat hij Lotte met geen vinger heeft aangeraakt. En ja, zegt de advocaat dan, als je dan zegt dat je iemand eh, niet hebt aangeraakt en toch wordt veroordeeld... dan is hoger beroep een voor de hand liggende stap. De twee verdachten zijn broers en hadden kort na elkaar een relatie met Lotte. De oudste van de twee blijft bij zijn straf. De jongste gaat nu dus in hoger beroep. Novak Djokovic hoort maandag pas of hij toch in Australië mag blijven. De tennisser wil meedoen aan de Australian Open, maar heeft geen geldig visum. Hij is niet gevaccineerd en kon niet goed uitleggen waarom hij het land in zou mogen. Hij vecht het aan bij een rechter en zit tot die tijd in een quarantainehotel. Vandaag precies een jaar geleden dachten we nog dat we bijna van corona af zouden zijn. Een waanzinnig moment, een bijzonder moment. Eindelijk, zou je kunnen zeggen, eindelijk de allereerste vaccinatie van ons land werd die dag gezet. Zorgmedewerker Senna stroopt er haar mouw voor op. Ja, iemand moet de eerste zijn. En goed, dat ben ik dan in, deze, in dit geval. En laten we gewoon met z'n allen ervoor gaan. Zodat we gewoon straks gewoon terug kunnen gaan naar een normale samenleving. Waar we gewoon ja, met z'n allen ons leven weer gewoon eh, kunnen oppakken. Dat pakte anders uit. Bijna 1 op de drie volwassen Nederlanders heeft inmiddels een boosterprik gehaald. Het weer, straks best wel wat zon en op de meeste plaatsen blijft het overdag droog.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 Steals a kiss from every miss, a man with the mistletoe mustache. when he kisses them, they say, they hear bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware of the man with the mistletoe mustache. mistletoe mustache. What funny character is causing quite a stir? Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write-up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day? But who'll appear again next year? The man with the mistletoe mustache. The man hands up. full kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. I'll have a blue Christmas without you. tree. blue, blue, blue, blue. lover. I know that's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last. wenst jullie allemaal fijne dagen en een